Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Onderhandelaars in Egypte dreigen te vertrekken als Israël niet alsnog instemt met het hervatten van de vredesbesprekingen zonder voorwaarden vooraf. Israël wil pas weer met de Palestijnen praten als het geweld is gestopt. Hamas wil het bestand met Israël, dat vrijdag afliep, niet verlengen. Zolang dat niet alsnog gebeurt willen de Israëliërs niet in Cairo verder praten over vrede. Het hoofd van de Palestijnse delegatie heeft gezegd dat hij vanochtend met de Egyptenaren gaat overleggen wat er nu gebeuren moet. De Amerikaanse luchtmacht heeft opnieuw stellingen van ISIS in Noord-Irak onder vuur genomen. Het Pentagon zegt dat vier doelen zijn gebombardeerd, gepantserde voertuigen en een vrachtwagen van waaruit burgers werden beschoten. De Verenigde Staten voeren sinds vrijdag luchtaanvallen uit op ISIS. De islamitische terreurgroep won de laatste maanden snel terrein in het noorden van Irak. De strijders zijn enkele tientallen kilometers verwijderd van de stad Arbil, waar de VS een groot consulaat heeft. Volgens het Pentagon lijkt het erop dat de aanval succesvol was. De Amerikaanse luchtmacht werpt in Noord-Irak ook voedselpakketten af. In Halen in Noord-Limburg zijn tientallen vaten met chemisch afval gedumpt, waarvan zeker één vat lekt. Het gaat vrijwel zeker om afval uit een ecstasy-laboratorium. Gisteren werden ook al vaten gevonden in Heusden in Noord-Brabant. Vermoedelijk zat ook daar drugsafval in. Het weer. De wind neemt verder af. Het is wisselend bewolkt en het koelt af naar zo'n 15 graden. De ochtend begint met wat buien. Daarna is het even droog, maar smiddags volgen stevige buien met kans op onweer. En het is dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.